Israël heeft nog niet gereageerd op het bericht. De Griekse parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de centrumrechtse partij van zittend premier Mitsotakis. Met bijna alle stemmen geteld staat zijn partij op een grote voorsprong op de nummer 2, het linkse Syriza. Wel haalt Mitsotakis waarschijnlijk net geen absolute meerderheid. In dat geval heeft hij een coalitiepartner nodig. Maar omdat hij dat niet wil, zal hij dan aansturen op nieuwe verkiezingen in juli. In Wezep in Gelderland is de politie gisteravond een pand binnengevallen... waar zich mogelijk een drugslab bevindt. Twee mensen zijn aangehouden. In drugslabs liggen vaak gevaarlijke stoffen. Daarom werden tijdelijk drie huizen in de buurt ontruimd. Wat er in het pand is aangetroffen en of het inderdaad om een drugslab gaat... wil de politie nog niet zeggen. In Spijkenisse zijn twee jongens van 17 gestoken door een man. Volgens de politie hadden ze een oneenigheid met hem, waarna hij ze stak. Waarmee is nog onbekend. De jongens waren aanspreekbaar en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen raakte een van hen gewond aan zijn gezicht en de ander aan zijn arm. De politie is nog op zoek naar de dader. Het Nederlands elftal onder de 17 is uitgeschakeld op het EK. Oranje verloor gisteravond de tweede groepswedstrijd tegen Engeland met 4-1... en kan zich daardoor niet meer plaatsen voor de kwartfinales. Het is voor het eerst sinds 2015 dat het Nederlands elftal onder de 17 jaar... niet verder komt dan de groepsfase van een EK. In 2018 en 2019 werd het elftal nog Europees kampioen. Het weer afwisselend zon en wolkenvelden vandaag bij 17 tot 24 graden. In de middag ontstaan in het binnenland buien met kans op onweer en veel neerslag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Met bijna alle stemmen geteld staat zijn partij op een grote voorsprong op de nummer 2, het linkse Syriza. Bij een Israëlische inval in een Palestijns vluchtelingenkamp op de westelijke Jordaan-oever zijn vanochtend drie Palestijnen gedood, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. In Spijkenisse zijn twee jongens van 17 gestoken door een man. Volgens de politie hadden ze een oneenigheid met hem, waarna hij ze stak. Waarmee is nog onbekend. De jongens waren aanspreekbaar en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt nog naar de dader.